Mariette Krol met het NOS Journaal. Mogelijk in zijn hoofd. Getuigen hebben op de Langenhorst in het zuiden van Rotterdam schoten gehoord. De man is naar een ziekenhuis gebracht. De politie vraagt getuigen om zich te melden. Het aantal mensen dat heeft geregistreerd of ze wel of geen orgaandonor willen zijn... is iets gestegen, meldt het CBS. In maart hadden ruim 6 miljoen mensen van 12 jaar en ouder... hun keuze in het donorregister laten opnemen... Dat is 41% van de mensen in die leeftijdsgroep. Ruim 3,5 miljoen hebben aangegeven dat ze na hun dood donor willen zijn. Ruim 1,7 miljoen mensen willen dat niet. En dat waren er zo'n 200.000 meer dan een jaar eerder. Veel mensen registreren dat nadat in september de Tweede Kamer akkoord ging met een nieuw registratiesysteem. Waarbij iedereen donor is, tenzij iemand aangeeft dat niet te willen. Overigens is dat nog geen wet, de Eerste Kamer moet er nog over stemmen. In Suriname zijn zondag twee Nederlandse terreurverdachten aangehouden. De politie verrichtte nog meer arrestaties, maar daarover is niets bekendgemaakt. De aanhoudingen volgden op tips van de Surinaamse inlichtingendiensten, zegt het Surinaamse OM. Wat de terreurverdachten van plan waren is niet bekend. Een Surinaamse krant heeft gemeld dat er een aanslag werd voorbereid op de Amerikaanse ambassadeur in Paramaribo. Maar of de arrestaties daarmee verband houden is niet duidelijk. Een groot deel van de American footballspelers die zijn overleden had de ziekte CTE. Dat ontstaat bij mensen die vaak harde klappen op hun hoofd hebben gehad. De symptomen zijn onder meer geheugenverlies, agressie, depressie en zelfmoordneigingen. Van de ruim 200 American voetbalspelers die na hun dood zijn onderzocht, had meer dan 87 CTE.